nieuws van 4 uur. Lot Lewin met het NOS heeft tot nu toe zeven mensen gearresteerd in verband met de aanslag in Manchester. Zes mannen en één vrouw. Onder hen zijn ook de vader en twee broers van Selma Abedi. In ieder geval één van de broers was volgens de BBC op de hoogte van de plannen van Abedi. Die blies zichzelf maandagavond op tijdens een concert in Manchester. 22 mensen kwamen daarbij om het leven. De politie is al een hele tijd bezig met een reeks invallen in verdachte woningen. Agenten troffen daarbij ook explosieven aan. Die zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De Amerikaanse president Trump heeft zijn Filipijnse ambtsgenoot Duterte telefonisch gecomplimenteerd met zijn fantastische aanpak van het drugsprobleem. Dat blijkt uit uitgelekte notulen van het telefoongesprek. De uitspraken van Trump zijn opvallend omdat Duterte internationaal juist onder vuur ligt om zijn drugsbeleid. Sinds het aantreden van de Filipijnse president vorig jaar zijn naar schatting rond de 8000 mensen zonder enige vorm van proces gedood omdat ze in verband werden gebracht met drugs. Onder de VN pleit al langer voor een strafonderzoek naar het handelen van Duterte. In de hoofdstad van Brazilië is een massale demonstratie uit de hand gelopen. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen de president... die verdacht wordt van corruptie. Daarbij richtte de woede van de menigte zich ook op de ministeries. Meerdere gebouwen moesten ontruimd worden... en in één ministerie brak brand uit. Zangeres Ariana Grande heeft haar Europese tournee tot 7 juni stilgelegd. Na de aanslag in Manchester maandagavond is ze direct teruggevlogen naar de VS. Zij was toen net klaar met haar optreden toen er een aanslag werd gepleegd in de concertzaal. 22 mensen kwamen daarbij om het leven. Ze annuleert zeven concerten in onder andere Londen en Antwerpen. Op 7 juni gaat ze weer verder. Ze treedt dan op in Parijs. Het weer dan nog, het blijft droog. De minima liggen tussen de 8 en de 10 graden.